uur. Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Als Russische drones en raketten boven Oekraïne bijna Polen bereiken... dan heeft Polen de plicht om die neer te halen. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Zo wil het land zijn eigen inwoners beschermen, vertelt verslaggever Christian Pauwen. Als er brokstukken van een raket of van een drone neerkomen in Polen... dan is dat een gevaar voor burgers. Nou, daarom eerder deze zomer hebben Polen en Oekraïne eigenlijk de handen ineengeslagen... om te kijken wat voor mogelijkheden er zijn... om de Poolse luchtverdediging dus in te zetten tegen die ja, Russische aanvallen... als deze drones of raketten onderweg zijn naar Polen. De NAVO ziet dat niet zitten en is bang dat de situatie verder uit de hand loopt. Het is een aantal keer gebeurd dat raketten en drones door het luchtruim van Polen zijn gegaan. In bepaalde sectoren worden uitzendkrachten misschien verboden. Het kabinet onderzoekt of dat kan om een einde te maken aan de erbarmelijke omstandigheden waarin sommige arbeidsmigranten zitten. Het kabinet zegt vooral geschrokken te zijn van misstanden in slachterijen en de rest van de vleessector. Veel uitzendkrachten uit Oost-Europa worden in kleine vieze huizen gestopt en kunnen ieder moment ontslagen worden. Dan staan ze in één klap op straat. Ben je onlangs naar de Mall of the Netherlands geweest in Leidsendam? Check dan even of er geen gat in de onderkant van je auto zit. De nieuwe drempels bij het winkelcentrum liggen vrij hoog... en daarom zijn geregeld auto's beschadigd. Een verslaggever van Omroep West wilde er, met de auto van de baas, best wel even overheen rijden. Het zijn van die geel-zwarte drempels en ze zijn echt hoog. Eh, ik weet niet of jullie het goed hebben meegekregen, maar ik ben er dus nu doorheen. Het is flink. Je moet echt goed uh, inremmen. En je wordt helemaal door elkaar geslingerd. Het winkelcentrum heeft al meerdere klachten binnengekregen... maar laat de nieuwe drempels toch liggen. Dan het weer. Vanuit het zuiden van Limburg trekken er pittige regen- en onweersbuien richting het oosten en noorden. Later barst het ook in het westen los. Morgen vooral bewolkt en kans op regen en 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file in Noord-Holland. Files met flinke vertraging staan er nog op de A2 richting Utrecht. Voor de Leidse Rijntunnel 4 kilometer kost je 12 minuten extra. Op de A4 richting Amsterdam tussen Schiphol en Knoopend de Nieuwe Meer 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten vertraging op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoopend Raasdorp en Amstelveen Stadshart.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 Welkom bij deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf editie van augustus. En dit was een band die je wel voor een boodschap kunt sturen als het gaat om een feestje bouwen. Namelijk de Cruise en de Dukes of Harlem. vorig jaar stonden ze tijdens Bevrijdingspop te spelen op een heel klein podium wat toen nog in de buurt van het Jupilair podium staat. Zeg maar aan de kant van het Frederikspark. En toen hebben zij daar ook al een optreden uh, gegeven. 99 beers en 65 shots. Ziet voor je al die biers en al die bieren en die dropshotjes op de bar. Die dan op een gegeven moment al dansend en richting naar dorstige kelen gaan. Want dat is een beetje het eh, verhaal lijkt het wel. Ehm, goed, welkom. Ik zei het al. Eh, het is eh, de editie, de 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf editie van augustus. En in deze editie is er aandacht voor de muziek van Lisette Aviva. En Lisette Aviva die hebben we al eens eerder gehad in de uitzendingen van de Alternative FM. Alleen dat waren de reguliere Alternative FM uitzendingen. En dit is dus de speciale editie voor de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En daar heeft Lisette Aviva nog niet in gezeten. Dus dat straks vanaf het eh, tweede uur, eh, wanneer wij dat eh, laten horen. Nu eerst tijd voor het nieuwe materiaal. Want van de week waren er alweer mensen die het nieuwe materiaal in de mailbox lieten vallen. En één ervan was Annemarie. En dat nummer dat heet Stars Don't Leave Me in the Dark. my mind the old house in a cold light, no sound but my footsteps, a silent goodbye. A million autumn leaves, memories are circling waiting for from you. My heart a clenching fist beating itself up. It's not what I want, but it is happening. I don't know what keeps me hanging on. feels just like a new day. The air is crisp and cold. lament sounds from a rooftop. All the world is rushing while I am angry. Till I'm ready to begin again. Feels just like a new day. Air is crisp and cold. trying in Zandvoort gaan optreden doen. Dat is Ruud Houweling. Doet hij in het eh, kader van de, de zomeravondconcerten hier in eh, Zandvoort. Eh, we hebben in Zandvoort zo'n hele mooie kerk, de Dorpskerk. dat is de protestantse kerk. En woensdag 4 september speelt hij daar samen met Ro Kraus. Dat is een beetje de bedoeling. En misschien zal hij onder meer dit nummer al Always Believe in You laten horen. Daarvoor hoorde je Annemarie, of voluit heet zij Annemarie Hilbrands. En haar nieuwe single heet Stars Don't Leave Me in the Dark. Ehm, we gaan eh, iemand laten horen die in de reguliere uitzendingen van Alternative FM zit. Want deze editie is 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Alle reden toe dat ook deze dame erin zit. Want ze komt uit Noord-Holland. Ze woont nu in Amsterdam, maar ze komt uit Stompetoren. Dat ligt in de buurt van Alkmaar. Linde met Last. when it storms outside, I'll sing this song for you. And when I'm feeling better, under clear blue skies, it seems like nothing new. It got me feeling oh, oh, oh lost, makes me believe I am. Cause it burns inside and I need to feel the truth Your words to keep me present But they come alive can come prepared. Oh, you must not forget. We'll be squeezed in a tent. Dad learned from when I was down, so I think he'll understand. We'll go walk in the woods, and I will look after you. We can play games and cook that's gonna do you good. And then when you're back home, there's really nothing you need to do. You're gonna be alright with yoga classes, stars, and Whatever works as your remedy, I'll ride with you to therapy. You got friends to lean on, you lose some, but you gain. To the past See yourself in mom and dad Sometimes you need to take a step back To take two ahead And at the end of the road You know a lot more about yourself You're gonna be up op het eh, moment dat wij dit laten horen van Sven Ros, zijn nieuwe single, is het 29 augustus. Hij dacht, ik doe het lekker niet op een vrijdag, maar gewoon eens op een eh, donderdag. En hij had groot gelijk. Therapy heet eh, de single en er schijnt ook nog een tweede couplet ergens eh, te zijn. Die heb ik ook, maar die staat nou niet op het sticky. Dus dat eh, <laughs> moet ik nog weer achteraf regelen. Um, waar gaat het over? In ieder geval gaat het over het eh, verhaal wat binnen zijn familie heeft plaatsgevonden. zijn zus die had een burn-out. En dat was een beetje lastig uit te leggen bij de vader van, van Sven... Maar met een goed gesprek kwamen ze er toch uit dat dat een, eh, een bijzonder fenomeen is, burn-out. Want er is toch nog wel eens een beetje onbegrip over dat onderwerp. En dat het toch wel wat met mensen doet. En daar gaat dit liedje over. En dat is een beetje het eh, contrast eh, waarin hij dat doet. Want het liedje klinkt natuurlijk heel vrolijk, maar het gaat weer over iets heel serieus. En daar is Sven redelijk goed in, want ook in zijn vorige single The Pool Party Pictures dacht hij ook met een hele leuke zomerse single te maken, terwijl het een keiharde protestsong was. Uh, Linde hoorde je ervoor met Last. dat is haar tweede single ergens. In dit najaar komt er nog een debuut-EP van deze Linde. Ehm, we hadden ehm, op 15 augustus in deze studio hier... Ranja, de gast, die kwam op het allerlaatste moment... omdat we iemand hadden die eigenlijk op die dag stond. En die komt nu in oktober, dat is Jules Willems. En dus laten we nog iets van Ranja horen. En dat is The Friends We Are. I met you after dark. I flew in when the news came. The tubes and wires went in where the lights went out. I helped you to your feet and walked you by your bedside. I said all will be fine after the pain wore off. And you crawled back to life and talked of brighter futures. Hallucinating sounds rescued from a grave. was eh, gast op 15 eh, augustus in deze studio. En dan heb ik het over Ranja, want dat is eh, de man die dit heeft gedaan bij ons in het programma Alternative FM. Waar deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf vandaag vandaan komt. Want vandaag is het 29 augustus. En dat is dan de laatste donderdag. En dan pakken we meestal een, ja, een greep uit de releases van de afgelopen maand... Eh, die allemaal uit eh, Noord-Holland komen. Niet allemaal, want eh, de The Friends We Are is wel weer een tijdje uit. Sven Ros niet, want dat was inderdaad haaltje nieuw. Dit is Paap met een B aan het eind. En het nummer dat heet Get It On. En daarachter hoor je het gesprek wat ik had met Lucas van E en Micha van de Winkel... over de blokparty die morgen in houtenbaar Haarlem plaats gaat vinden. this time alone You really have to go I'm in the danger zone You need to leave me on my own I need this time alone You really have to go I'm in the danger zone You need to leave me on my own I need this time alone You really have to go I'm in the danger zone You need to leave me on my own I need this time alone You really have to go I'm in the danger zone. I need to get it on. Blokparty. Dat is iets bijzonders, maar degene die daar meer over kunnen vertellen zijn Lucas en Misha. En die hebben we ook aan de telefoon. Heren, goeiedag. Goeiedag. Ja, ja de blokparty. Eh, ik heb eh, me laten vertellen dat dat ook een onderdeel is van onder meer het patronaat. Klopt dat? Het patronaat is eh, een van onze partners hierin, ja. Ja. Wat, wat houdt het in, de blokparty? Eh, de Party is een eh, evenement dat we houden samen met Slachthuis en eh, Patronaat. Ja. Met, de muziekhub. Ja. die we samen weer vormen met Paradiso, Horizon, Paard, Bird, Supersonic Jazz en House of Knowledge. Ja. En wij van uh, Movement organiseren de events in Haarlem. Mhm. Met Patronaat en uh, Slachthuis. Ja. Ehm, <clears throat> En het idee is om de scene te activeren. Om de muziek scene, eh, met name gericht op eh, soul, funk en hip-hop ehm, en elektronische muziek, eh, in de regio Haarlem, om die weer wat meer smoel te geven en de, en de makers en de, en de liefhebbers daarvan samen te brengen. Ja, maar waar... Ja? Maar... Bij Houdbaar. Ja, maar waar merkten jullie aan dat dat een beetje misschien was ondergesneld Of dat er, ja, waaraan hebben jullie gemerkt dat, eh, dat, dat er misschien te weinig aandacht eh, voor was? Ehm, nou, het, is meer uit, ik denk uit, uit eigen eh, liefde voor, voor het genre. En, en er, ja, er zijn eigenlijk niet echt events waar, je, waar, waar dat geluid veel, veel te horen is. Of waar makers ook samenkomen. Er zijn niet echt jams in Haarlem die, je hebt natuurlijk de Steels, hè? Ja. Ehm, maar uh, ja, wij, onze hoek is net wat meer ook hip-hop, richting hip-hop en, en, en, en, funk en jazz en, en met DJ's. Dus dat is iets wat i Movement altijd heeft gedaan. Mhm. En je neigt natuurlijk snel eh, naar Amsterdam of naar het buitenland. Ja. Eh, maar ja, als je de geschiedenis van Haarlem kijkt, dan komen natuurlijk alle goede hip-hop, funk en jazzbands komen gewoon allemaal uit Haarlem. Om maar even één illustere naam te noemen, Gotcha. Precies. Ja. Dus, eh, dus dat moeten we natuurlijk wel eh, nurturen. Ja. Eh, genoeg nieuw talent om ja. weer te vinden. Ja, lukt dat een beetje? snel weg. Ja, lukt dat een beetje met nieuw talent vinden? Ja, dat is geen probleem. Nee? Genoeg talent. Ja, en, en dat willen jullie dus eigenlijk allemaal samen laten komen op een van deze evenementen die, waar jullie dan min of meer een, eh, een hele belangrijke factor in zijn. Ja. Ja. Ehm, nou is het eh, zo van dat er al één is geweest. In, ik meen in juli is er al één geweest, toch? Klopt. Waar, waar, is, deze, waar is deze gehouden? Die was ook uh, in Oh, ja. is, wat is er zo mooi aan houdbaar? en waar is die locatie? Waar kunnen die mensen vinden in Haarlem? Het is houdbaar, eh, ligt bij Haarlem Spaanwouden. Mm. Dat is eigenlijk een, ehm, een, een, tegenover de IKEA. Ja, oh daar, ja. Naast, het station. Ja. Het is een, een, een, een plek die is gemaakt door, de, door dezelfde mensen die ook Woodstock eh, Bloemendaal altijd bouwen. Mhm. Eh, dus de, nou, voor iedereen die dat is die weet dat die sfeer daar fantastisch is. Dat het echt een soort vrijhaven is voor creativiteit en, en authentieke muziek. Mhm. en die energie, die voel je ook bij Houdbaar. Ja. eigenlijk op een braakindustrieterrein weten ze alsnog eh, dat gevoel neer te zetten. Ja. Eh, nou, nou, weet ik dat eh, Lucas ook een muzikale achtergrond heeft en zelf ook in ja, samenwerkingsverbanden en in bands heeft gezeten. Ehm, hoe, hoe, wat, wat, wat is jouw rol daarin? ik ben de, de sessieleider van de stafette jam sessie. Mm. Waarin eh, de DJ, dus in dit geval eh, Misha naast mij, een nummer draait. En dan eh, met een huisband aan topmuzikanten ehm, nemen we vervolgens dat nummer op, op gehoor. Ja. Ne nemen die over. En dan gaan we, erop, gaan we erop verder jammen. En ehm, dat is onze estafette jam sessie. En dus ik ben dus vaak zelf aanwezig op het podium. Mhm. En daarnaast doen we samen ook het projectmanagement van dit hele event. Ja, ja, eh, als ik het zo hoor, is, dat, is creativiteit uh, ter plekke iets bedenken... dan eigenlijk ook best een belangrijk verhaal voor, voor dit, eh, voor dit verhaal van Block Party. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat is zeker waar. Ja? En ehm, wat we ook, wat ook stimuleren is dat ehm, bezoekers een instrument meenemen... en tijdens onze open playground jam sessie aansluiten en samen gaan musiceren... en ja, hopelijk eh, ter plekke prachtige nummers gaan maken. Ja. ja. Het is dus meer dan een open mic, als ik het zo hoor. Ja, het is veel meer dan een open mic, ja. Ja, ja. Eh, maar, merken jullie dat daar eh, ook behoorlijk wat belangstelling voor, voor is op dit moment? Ja, zeker. We, we met name bij de vorige editie zagen we dat veel, veel mensen vanuit andere steden naar Haarlem aangekomen, gekomen. Mhm. waar, waarbij we dus nog niet het gevoel hebben dat we iedereen in Haarlem bereikt hebben. Mhm. En eh, daar... Eh, in ieder geval, het was, het was echt, eh, erg, erg, vol, druk op het podium. We hadden genoeg muzici. Ja. Ehm, maar we proberen dus nog wel in Haarlem het een en ander aan muziek te, aanwezig te krijgen. Ja, dit is die, die van de dertigste, dat is dus de tweede. Eh, editie. Eh, komen er nog een, eh, nog een aantal? we hebben ergens zitten we te flirten met een idee om een indoor sessie te doen in de winter. In de winter? En weten jullie al waar dat zou plaatsvinden? Met bijvoorbeeld een patronaat of een slachthuis? ja, dat... dat, dat zou heel, heel, heel goed kunnen, ja. Ja, <laughs> ja, ik ben een beetje aan het hengelen. Maar goed, eh, daar willen jullie dus nu nog even niks over kwijt. Eh, <laughs> begrijp ik ook wel. Nee, nee we, we, we, hebben, we hebben nog niet een concreet een, eh, een datum gekregen, Maar dat, het zit er wel dik in dat we in Patronaat een indoor evenement gaan doen. Ja. Ja, ehm, dan, dan even ja, de afsluitende de vraag. wanneer is dat voor jullie gezien een geslaagd verhaal? Half ja. Ja. een eh, verhaal als, als de zien geactiveerd is, hè, dus als eh, de, de, de, de Haarle, het Haarlemse publiek die hiervan eh, van houdt. wat we eigenlijk altijd hebben bij deze events die we houden, is dat iedereen denkt van dit is zo ongelooflijk goed, wauw, waar komen al die muzikanten vandaan? De sfeer, de muziek, iedereen vindt het fantastisch, waarom zijn er niet meer mensen? Ja. Ehm, dus het is geslaagd als we, laten we zeggen, als, als we uitverkopen. Uitverkopen. Eh, kunnen mensen ook nog iets eh, vinden op het internet eh, hierover? Ja, zeker. het staat op de site van Patronaat, op de site van Houdbaar, op de site van INI Movement. Mm Movement.com. Ehm, en de site van Slachthuis. daar vind je eigenlijk alles over het evenement. Je kan natuurlijk ook naar onze socials gaan, hè, naar Instagram, mm movement dan zie je dat we Tonno Disco, die heeft net eh, Lowlands eh, plat gespeeld. En de Hyacinta, eh, die, staan, die, die staat op ons event. we hebben Umoja, de, het Sunshine Duo uit Haarlem, die de hele wereld over toeren als DJ's. en we hebben natuurlijk weer de beste muzikanten die er te vinden zijn uit Nederland. ja, ik zou zeggen, houd in de gaten en koop een kaartje, is maar 5 euro. En eh, als, als je artiest bent of, eh, of zanger of eh, instrumentalist kan je meejammen. Als je van goede muziek houdt, kan je lekker dansen. Als je van een barbecue houdt of gezelligheid, kan je ehm, lekker komen genieten. en we hebben ook nog eens, dat hebben we niet eens genoemd, er zijn ook nog music industry professionals die, die, die, lopen met een keycord rond. Daar kan je eigenlijk alles aan vragen. Dus je moet denken aan Ivan Maison, die het trainingspop programmeert, daar kan je alles aan vragen of van een Roxy, die doet het, ehm, de marketing en het projectmanagement van een supergroot Amerikaans label. Er zijn daar ook allerlei mensen aanwezig waar je als beginnend professional eh, alles aan kan vragen. En dus hier de kans hebt om eh, in contact mee te komen. Dus het is ook echt een, een plek waar je als beginnend professional eigenlijk uh, ja, door je Haarlemse contacten kan vinden, maar ook echt eh, contacten van mensen uit de industrie om, om verder te komen. Je eindigt niet in een spamfolders, maar je kan direct direct iemand als zijn jasje trekken. Ja. Your hand on a steering wheel, my head on your shoulder. Not enough time in this world to show you how much I adore you. cruising from city to city, all the way through down south. We got no plans, no future, no past, just your hand in my hand. We can do whatever we want if the sky. superpowers. Really got a hold on. zo'n artikel wat op 3 eh, voor 12 Noord-Holland eh, Vloedgolf eh, staat. eigenlijk niet Vloedgolf, maar 3 voor 12 Noord-Holland. Daar stond een heel artikel over wat er net gezegd werd over die blokparty die morgen plaatsvindt in Houdbaar Haarlem. <clears throat> is dat het een, een beetje een samenloop is van DJ's en muziekmakers die soul, funk, jazz en elektronica brengen. En ja, dat eh, doet Singa ook. En wat wil het toeval, krijg ik het eh, fotomateriaal onder ogen. En wie stond daar ook bij? Singa, degene die we hier bij de laatste editie van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf hebben gehad. Namelijk de editie van juli, van, eh, van vorige maand dus. En, toen was hij hier met Bas Faf, heet hij. En speelde zij ook dit nummer Sun Goes Down. Maar dat was een, een hele akoestische versie. Uh, eh, meerdere malen heb ik eh, dat, eh, hele, <laughs> die hele uitzending nog een beetje teruggehaald. is altijd wel leuk als je dan dit soort dingen ziet. Daarvoor dus dat gesprek met Lucas van E. en Misha van de Winkel. En die Misha van de Winkel, dat is toch ook iemand die al een hele lange tijd rondloopt in de Haarlemse muziekwereld. 12 jaar en toen begon hij al met DJ-werk te spelen. De, de strekking van het verhaal ook is dat DJ's ergens beginnen... en dan dat de live muzikanten het verder overnemen. Dat is een beetje het eh, verhaal. Estafette. Uh, nu, eh, zoals beloofd, de single met de aankondiging van Scout zelf over zijn nieuwe werkje. En dat hoor je dus uit de mond van hemzelf. Hi. Ik ben Scout en gaat zo luisteren naar mijn nieuwe track Nog een Nacht. Deze track is gemaakt op mijn studentenkamertje in Delft. Nog voordat ik al mijn meubels had uitgepakt of in elkaar had gezet. Toen zat ik daar met een huisgenootje, Diederik Stikvoort. En we hebben de basgitaar een beetje aan elkaar overgegeven. En op mijn laptopje met kleine speakertjes hebben we toen eigenlijk de backbone al gemaakt in januari 2022. Toen heb ik hem op de plank gelegd en heeft hij heel veel stof gevangen, omdat ik gewoon conceptueel en textueel niet goed wist wat ik er nou mee moest. En nu heb ik hem eerder dit jaar er weer afgehaald, omdat ik voelde dat ik er eindelijk iets mee wilde zeggen. En uiteindelijk is het een soort liefdesbrief naar een verloren tijd geworden of zo. Heel erg samenhangen met het gevoel dat het leven je af en toe voorbij raast of tussen je vingers doorglipt. En ik denk dat dat voor mensen die in de overgangsfase in hun leven zitten of af en toe gewoon even niet zo goed weten waar de tijd heen is of, of wat er überhaupt moet en gaat gebeuren, eh, voor hen is deze track. Dit is nog een nacht. laat me denken dat nu alles wel weer goed komt Geef me nog wat wijn, want je weet nog dat ik goed droom. Beetje in de war, dus een petje met mijn pak Denk vooruit, neem nog een slok, ik ben op mijn gemak Ben een beetje klaar met neppe mensen, man, ik ben het zat Ik werk één blik om mee en staan, ik denk van wat de Wat de fuck is dit? Zij doet op ze anders is, ze doet nu uit de hoogte Maar ik weet dat ze bij alles is, gedachten kwijt Sorry man, ik vertelde hun verhaal, de rode draad al lang verdwenen Dit is mijn alledaagse leven, ah fuck Thank you. een idee van eh, Iris Jean. En daarvoor hoorde je Scout met eh, zijn nieuwe. En dat nummer dat heet Nog één Nacht. En die Iris Jean, daar gaat het eh, best wel crescendo mee. Want die heeft toch de nodige optredens gehad. Bij landelijke platformen als NPO Radio 3. NPO 3 of 3FM tegenwoordig, zo heet het. En ehm, is het ook zo dat zij bij de collega's van de landelijke 3 voor 12 al te zien is geweest. Maar ja, als je op een gegeven moment ook gevraagd wordt in het eh, voorprogramma van Rovers Rainbright iets eh, te gaan doen... dan kan het ook allemaal wel best eh, snel gaan. Scout hoorde hiervoor met Nog één Nacht. Vorige week kwam deze single uit van Niels Buis. En het nummer dat heet The Lonely Farm. Sticks out in the meadows It's the last one left around Sticks out in the meadows the last one left around Leave right before the winter falls That's when the ghosts come to haunt Bring up my family in the early spring Once belonged to Uncle John Aunt Sally never liked the place She always felt something was wrong Take my family sleeping underneath the stars Ain't ever once felt alone The wife and kids, they seem just fine Although they'll sometimes act it's got the lonely part er komt nog een album uit eh, van onze vriend Niels Buis. En dat zal gaan gebeuren in, eh, in oktober. Dan eh, komt hij met het materiaal naar buiten. Daar heeft hij al twee singles uit, bij uitgebracht. Dat is Learning Still. En dan was de opvolger Arcadia die die samen gedaan heeft met uh, Geronde Tuip. En deze is weer helemaal in zijn uppie. Nou ja, in zijn uppie natuurlijk ook nog wat eh, producers eh, erachter eh, gehad. Bijvoorbeeld de welbekende Blanco, die we hier ook in deze studio hebben gehad. En die uitzending markeert eigenlijk wel een beetje een punt... Waarbij we eigenlijk voor het eerst hebben uitgepakt met heel veel camera's rondom de songwriters die bij ons in de studio komen. Dus dat is allemaal van een beetje van, van die tijd. En dat is dan 2023 najaar. Nou want dit doen we wel weer bijna een jaar de info van Niels Buis. En bovendien 11 oktober presenteert hij zijn album in De Piers in Volendam. Eh, we gaan op en we gaan eh, dit uur afsluiten. Dat doen we met Helene en Rose. You are the flower that never stands in the shadow. that they shine bright. You are the cover of the best book ever.